Lars Militsen met het NOS-journaal. De Venezolaanse president Maduro wordt komende dag voorgeleid in New York. Het gebeurt morgenavond rond 6 uur Nederlandse tijd. Maduro is door Amerikaanse militairen ontvoerd uit zijn woning in Caracas. Hij wordt in de VS verdacht van het leiden van een Venezolaans drugskartel. Venezuela spreekt van een politiek proces en wil dat Maduro wordt vrijgelaten. Na de cafébrand in Zwitserland zijn alle 40 dodelijke slachtoffers geïdentificeerd, meldt de politie. Het gaat vooral om Zwitsers, maar ook om Italianen en Fransen. Het jongste slachtoffer was 14, het oudste 39. Komende vrijdag is in Zwitserland een dag van nationale rouw. Om twee uur is er een minuut stilte. En in het hele land zullen dan de kerkklokken luiden. De cafébrand in Gros Montana werd waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerkfonteinen op champagneflessen. Na een stroomuitval in Berlijn hebben de eerste huishoudens weer stroom. Toch zitten 31.000 huishoudens nog altijd zonder elektriciteit. De stroom viel zaterdagochtend uit nadat een brug met kabels in brand was gevlogen. Waarschijnlijk is die brand aangestoken. Volgens Duitse media duurt het mogelijk tot donderdag tot de stroom overal terug is. Verschillende scholen en kinderdagverblijven gaan daarom voorlopig niet open. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits. Het kan druk worden vanwege het einde van de kerstvakantie en het winterse weer. Automobilisten moeten rekening houden met sneeuwval en gladheid. Daarom gaan praktijkexamens voor de motor en de bromfiets niet door. Het CBR meldt dat ruim 600 examens worden uitgesteld. En treinreizigers moeten volgens NS en ProRail rekening houden met vertragingen. Het weer, ook vannacht winterse buien, vooral in het midden en noorden van het land. In het zuiden is het overwegend droog.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 We're putting music in the Zandvoort. Dit is ZFM. I know a girl who's broken hearted over a boy who could not share us apart, it's so hard to unbreak So don't you ever make that mistake it's can only get out of this conversation, yeah somehow.